Daarvoor wordt een speciaal fonds opgericht waarin beide landen zullen samenwerken. De deal had een lange aanloop doordat Oekraïne en de VS het eerst niet eens konden worden... In februari kregen Trump en Zelensky er ruzie over in het Witte Huis. De deal staat los van de onderhandelingen over een mogelijke wapenstilstand tussen Rusland en Oekraïne. Als de Amerikaanse president Trump zijn importheffingen doorzet... zal de Nederlandse economie dit jaar en volgend jaar een stuk minder groeien. Dat verwacht het Centraal Planbureau. Dit jaar groeit de economie niet met 1,9, maar met 1,5 procent. En voor volgend jaar wordt geen anderhalf procent groei verwacht, maar 0,9. Een maand geleden kondigde Trump voor allerlei landen importheffingen aan... maar stelde die later weer met enkele maanden uit. Het verschil in groei ontstaat vooral door onzekerheid over de economie... en minder export van Nederland naar de VS. In de Oekraïnse stad Odessa zijn twee mensen omgekomen bij een Russische droneaanval... Vijf mensen raakten gewond. De drones veroorzaakten branden en beschadigden huizen, een supermarkt en een school. Ook op andere plekken in Oekraïne waren vannacht explosies te horen. Buitenlandse ondernemers kunnen niet worden beboet als ze de regels in een uitstootvrije zone overtreden. Dat komt door het gebrek aan Europese regels. Nederlandse ondernemers krijgen wel een waarschuwing of boete... als ze met een vrachtwagen of busje op benzine of diesel zo'n zone inrijden. In Brazilië is de oudste mens ter wereld overleden. De in 1908 geboren Ina Canabaro Lucas werd 116 jaar. De non was sinds januari de oudste mens en die titel gaat nu naar iemand uit het Verenigd Koninkrijk.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 De veelbesproken mineralendeel tussen Oekraïne en de VS is rond. Ze hebben afgesproken dat Oekraïne gas en mineralen aan Amerika geeft... in ruil voor hulp bij de wederopbouw van het land. Russische aanvallen met drones hebben in de Oekraïnse stad Odessa aan twee mensen het leven gekost. Ook raakten vijf mensen gewond. De drones beschadigden daarnaast ook huizen, een supermarkt en een school. Buitenlandse ondernemers kunnen niet worden beboet als ze de regels in een uitstootvrije zone overtreden. Dat komt door het gebrek aan Europese regels. Nederlandse ondernemers krijgen wel een waarschuwing of boete. Het weer, het wordt zonnig en maximaal 28 graden. Vanmiddag ontstaan er mogelijk stapelwolken. telling the fibs now. You said your trust is getting weaker. Probably cause my lies just started getting deeper. And the reason for my confession is that I learned my lesson And I really think you ought to know the truth Because I lied and I cheated and I lied a little more But after I did it, I don't know what I did it for I admit that I've been a little immature with your heart like I was the predator. In my book of lies, I was the editor and the author. I forged my signature, and I apologize for what I did to you. Cause what you did to me, I did to you. No, no, no, no, baby, no, no, no, no, don't 'Cause no, no. She said I'm leaving, cause she can't take the pain. It's hard to continue this love, it ain't the same. Can't forget the things that I've done inside her brain. Too many lies committed, too many games. She feeling like a fool getting on the last train. Trying to maintain, but the feeling won't change. I'm sorry for the things that I've done and what I became. Caught up in living my life in the fast lane. Blinded by lights, cameras, you know the fame. I don't know the reason why I did these oh, things. Well, I emotions are drained. Cause a lie and a lie and a little lie lie. Now your emotions are drained. No, no, no, no, baby, no, no. and she all in my world. I give her all my attention and diamonds and pearls. She the one that make me feel on top of the world. Still I'm lying to my girl, I do it. And I lie and I lie and then I lie till there's no turning back. I don't know why I lie and I lie till I don't know who I am.